1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amstelveen heeft in de Sint-Urbanuskerk een grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Mensen die rond de kerk wonen moesten hun huis verlaten. Bewoners van twee woningen mogen nog niet terug naar hun huis. Een groot deel van de kerk aan de rand van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar uur weer open. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een protest van Turkse bouwvakkers bij een vliegveld bij Istanbul... zijn honderden mensen opgepakt. Dat meldt de Turkse vakbond. Duizenden arbeiders demonstreerden voor betere werkomstandigheden. Ze zeggen dat het werk niet veilig is, dat ze hun salaris niet op tijd krijgen... en dat het eten slecht is. Volgens de vakbond zijn bij het werk aan de luchthaven sinds 2015... zeker 27 bouwvakkers omgekomen door ongelukken of gezondheidsproblemen. Eind oktober moet de luchthaven bij Istanbul al in gebruik worden genomen. Syrische staatsmedia melden dat het leger van president Assad... een aantal Israëlische raketten heeft onderschept. De raketten zouden in de buurt van het vliegveld van de hoofdstad Damascus zijn neergehaald. Het Israëlische leger wil, net als bij eerdere meldingen, niet reageren op de berichten. In mei en juli claimde Syrië ook al dat het raketten uit Israël had neergehaald. De afgelopen jaren zou Israël een paar keer in Syrië wapentransporten hebben bestookt van Hezbollah. Die beweging vecht samen met president Assad tegen opstandelingen in Syrië. Een man van 26 is voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts aangevallen door een haai. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De plek waar de haai toesloeg is populair bij surfers. Ook op het moment van de aanval was het er druk. Na de aanval werd het strand afgesloten. Volgens Amerikaanse media is het voor het eerst in meer dan 80 jaar...